Goedemorgen dames en heren luisteraars. In de uitzending van UHB Station Radio Pindi is het precies 5 uur. U kunt nu gaan luisteren naar de Hindustanse uitzending, een aanbieding van Suriname Advertising and Research Center. De presentatie ligt in handen van Kamla Sukul. विश्वा लिस्टिंग स्टेशन अपिंटे श्रोतागनों को नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम आरंभ हो गया है हमारा सुबह का कार्यक्रम और हम आकाश में रहेंगे छह बजे तक अपना मधुर साथ देते रहना Thank you. the sound of a funky train. A funky train is coming your way. Get on board, whether you're young or whether you're old. Get on board because Eric is gonna do it to you. traccia e emisora a chi? Radio Appetiti. Scucha el locutor aquí. Su nome? Enrique. uitzending van uw favoriete omroep Radio Pinti de Happy Station op AM, FM en FM Stereo. Nu met het ochtendprogramma Gramorgo. Granaansma na Allemaal naar one people. Radio Pinti, alas Ranamang. Inderdaad, de uitzending van uw favoriete omroep Radio Pinti de Happy Station op AM, FM en FM stereo. Dit moet helaas het einde betekenen van onze uitzending. Ehm, van harte bedankt voor het luisteren natuurlijk. U heeft weer uh, flink eens een keer genoten van onze programma's door de dag heen. Wij gaan er nu uit, maar zijn er eh, om vier uur weer bij u terug. Dan zeg ik tot dan. Oké. station Radio Pinti. Directly from Paramaribo, capital of sunshine Suriname. A super good morning to you, wherever you are, whatever you're doing. Dames en heren luisteraars, nog steeds de uitzending van uw favoriete omroep, Radio Pinti, your A1 station. The station That Rules the Nation. Beste luisteraars, van harte goedemorgen. We beginnen nu met onze ochtenduitzending, speciaal bestemd voor de moslimbroeders geheel Suriname. In verband met uh, Ramadan. vier uur. Wilujeng enjing para cerek pamireng sedaya, kula miwiti program panjenengan kangge panjenengan sedaya ing nika umat Islam seluruh negari Suriname wektalipun jam 4 persis. Sugeng mitangetaken para cerek Radio Apinti. An exciting new sound. Don't go anywhere without it. Nog steeds de uitzending van Radio Apinti op AM, FM en FM Stereo. Dit is Radio Apinti. En nu terug naar de muziek. for tomorrow's music. Radio Appendy for yesterday's music. Radio Appendy for today's music right now. Radioapinties zendt uit op AM, FM, FM stereo en voor het binnenland op de korte golf in de 60 meter band. Met haar steunzenders de Albina, Mungo, Coroni, Wageningen, Unicere en Apora bereiken wij met muziek in de hand het gehele land. Radio Apinties. Hey, your radio is dialed on Radio Apinties. Make me happy. in your car. The Happy Station serves you wherever you are. Bluetooth-stel is afgestemd op radio Pint op AM, FM en FM stereo the music people. Radio Apinti. An exciting new sound. Don't go anywhere without it. Hey, your radio is down on Radio Pinty, Radio Pinty on AM, FM, and FM stereo. Radio Pinty for tomorrow's music and the hit sounds in stereo. So come on, everybody, start clapping your hands and stamping your feet on Radio Pinty's beautifully. Because our music is out of mind, our music is just dynamite. So hold it tight and squeeze it all right on this beautiful Wednesday afternoon. All right.